Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Kharkiv in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker zeven doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Meer dan 70 anderen raakten gewond, meldt de gouverneur van de regio. Er zouden vijf locaties zijn getroffen, waaronder een speelplaats. Daar kwam volgens Oekraïense autoriteiten een meisje van 14 om het leven. Bij de aanval werd ook een woontoren van 12 verdiepingen geraakt. Kharkiv ligt op ongeveer 30 kilometer van de grens met Rusland. De stad wordt regelmatig aangevallen. Een hogeschool in de Amerikaanse staat Virginia laat volgend schooljaar geen transgender personen meer toe. De private school voor vrouwen baseert zich op regels uit 1900 van de oprichter. Zij schreef dat de school een plek is voor meisjes en jonge vrouwen... Volgens de huidige leiding betekent dat dat een nieuwe leerling moet bevestigen... dat ze al sinds haar geboorte leeft als vrouw. Tegenstanders van de regels vrezen dat het nieuwe beleid studenten zal afschrikken. De meeste andere hogescholen voor vrouwen in de VS laten transgender personen wel toe. Het Braziliaans Hoge Rechtshof laat X in het land blokkeren. Het bevel werd gegeven door opperrechter de Moraes... nadat X-baas Elon Musk weigerde een juridische vertegenwoordiger aan te stellen. De baas van het sociale mediaplatform en de Moraes hebben ruzie sinds de rechter X vroeg accounts te blokkeren... omdat ze nepnieuws en haatberichten zouden verspreiden. Musk vindt dat een rechter zich daar niet mee moet bemoeien... en kondigde daarom aan te stoppen met de bedrijfsactiviteiten van X in Brazilië. Het weer in het zuiden enkele regen- of onweersbuien. Elders is het droog, het is een graad of 13. De ochtend begint bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden.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 You say that I, I can do without you Oh, but you're wrong this time Give me your number number to call on the phone Just in case But don't you think that I want you back in my ear.